Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op het SP-congres in Breda is Emiel Roemer officieel aangewezen als lijsttrekker. De SP is klaar om te regeren, zo zei hij, maar niet tegen elke prijs. Roemer zei geen handtekening te zullen zetten onder akkoorden die inkomensverschillen groter maken... en niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Op het congres werd voormalige SP-leider Jan Marijnissen onwel. Hij werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens een woordvoerder lijkt het mee te vallen. In Libanon zijn bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van de Syrische president Assad zeven mensen omgekomen. Vuurgevechten vonden plaats in de Libanese havenstad Tripoli. De afgelopen dagen zijn er in de stad geregeld confrontaties geweest tussen de twee groepen. Veel mensen vrezen dat het geweld in Syrië overslaat naar Libanon. De Soenitische gemeenschap in Libanon steunt voor een groot deel de Syrische oppositie. Daartegenover staan de Alawieten. Zij steunen de Syrische president Assad. De Spaanse politie heeft tien mannen opgepakt die een groot aantal historische wapens illegaal in bezit hadden. Zij onder meer artillerie, machinegeweren, luchtafweergeschut en bommen. De meeste wapens zijn afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en de Spaanse Burgeroorlog en doen het nog. Dat is in Spanje verboden. Behalve wapens zijn ook archeologische voorwerpen in beslag genomen, zoals meer dan 300 Romeinse, Arabische en Iberische munten. De jaarlijkse dag van de bouw is goed bezocht. Volgens organisator Bouwend Nederland brachten ruim 115.000 mensen een bezoek aan een bouwlocatie. Zijn er ongeveer 15.000 meer dan vorig jaar. Net als vorig jaar was de bouwput van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam een van de grootste publiekstrekkers. De dag van de bouw werd voor de zevende keer gehouden. Over het hele land waren meer dan 220 locaties open voor publiek.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 Iedere vrijdag komen ze alle 40 voorbij op CFM, de 40 beste platen van Europa. 22e jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 20 en vandaag weer de 18e mei van 2012. In de lijst vinden we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Jesse G met Domino doet dat na 16 weken. 15 weken voor Michel Kiwanaka en Home Again. En ook voor Katie Perry is het over. Part of Me verdwijnt na 13 weken. Snelste stijger is net als vorige week Rihanna. Where Have You Been gaat deze week 9 plaatsen omhoog. De snelste dalen is voor Flowrider en Sia de Wild Ones zak R11. Langs genoteerd is dat dezelfde plaat als vorige week. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langs genoteerd van allemaal. Voor de eerste binnenkomen gaan we straks naar eh, plek 36. Een mengeling tussen Justin Timberlake en Justin Bieber. Zo wordt hij op eh, verschillende voorra's op den internet alweer genoemd. En beginnen de lijst op eh, nummer 39. Alicia Reed en de Jump Smokers. Alone Again zakt in de 15e week wel twee plaatsen. Van 37 zakkend naar 39.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 Dat gevoel krijg je als je zijn eerste single beluistert. Niet direct negatief bedoeld, want waar Justin Bieber toch vooral poppy muziek maakt gericht op pubers, daar heeft de in Britain geboren zanger toch vooral een uh, sound op. Meer eh, op de volwassenen gericht. Meinert is vooral bekend geworden met zijn covers op YouTube. Meer dan 50 eh, miljoen views had hij daar. Mede daarom wist hij ook nog eens de brand nieuw voor 2012 verkiezing te winnen van de Engelse MTV. Daarmee sloeg hij weer bekende namen als Lana Del Rey en Michel Kibanaka. Zijn grote schare fans is dus een goed begin Komende zomer komt dan ook nog eens zijn debuutalbum uit. Medewerking van eh, gerenommeerde producers als Kevin Rudolph en uh, eh, Jermaine Dupree. En Konar Maynard. Kenzo Zeno is trouwens zijn nieuwe single.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 Voor de volgende binnenkomen gaan we naar 33. de muziek van deze Alex Clare die is gerust bijzonder te noemen. Maakte kennis met deze Engelsman via Up All Night. Een combinatie van rap, reggae en zware gitaren van hard rock of zelfs metal. De singer-songwriter heeft een radiovriendelijke stem die hij graag laat ondersteunen door heftige muziek. In zijn nieuwste single houdt hij zich eh, koest tijdens de complete, maar knalt in de refreinen met verschillende dubsteps. Niet vreemd, als je nagaat dat Diplo en eh, Switch samen Major Lazer zijn uh, debuutalbum hebben geproduceerd. nu blijft opmerkelijk hoe Alex Clare als soulzanger, want zo klinkt hij in deze single, dubstep toevoegt. Dit nummer klinkt hij als een eh, geslaagde combinatie van Moon 5 meets dubstep. En, met dit unieke geluid en IJslands Records achter zich verrast de 25-jarige Brit een grote hit te gaan maken eerste single die we van hem tegenkomen in The Year Breakdown. Too Close van Alex Clare is de tweede van vandaag op nummer 33. I want Mr. Fresh. was over. <laughs> no, it ain't over yet. daarom met haar nieuwe single The Big Hoops. Bigger the Better. In de tweede week kwam zij, eh, gaat zij omhoog. Ze kwam binnen op 38 vorige week en nu op 32. Kijken wij eens naar de lijst. Tot nu toe vinden wij op de 40ste plek 5 plaatsen verliezen in de 12e week voor de Far East Movement samen met Justin Bieber Live My Life. Alicia Reed en de Jumpsmokers Alone Again. In de 15e week zakken die twee plekken naar 39. 38 vinden we Jack en Sam Logic Can't Stop Me Now. In de 10e week zakken zij 5 plaatsen. En zes plaatsen verlies nu voor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. In de 14e week zakken ze naar 37. Op 36 nieuw binnen Connor Minard Can't Stay No. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat met 18 weken het langs genoteerd, maar zakte wel 7 naar 35. En 8 plaats verlies ook voor Colway Jepson. Call Me Maybe in de 15e week zakt zij naar 34. Alex Clare, Too Close vinden we nieuw binnen op 33. En 32 is voor Nelly Vitaro, Big Hoops, Bigger the Better. In de tweede week dus 7 plaatsen omhoog, of 6 plaatsen omhoog van 38 naar 32. 31 is er dan voor Flowrider en Sia. In de 15e week zakken zij 11 plaatsen en daarmee de snelste zakken. Van 20 zakken dus naar 31. En op 30 vinden we een nummer wat gebruik maakt van zomerse gitaren. Een stevige gebied aan de hand van DJ Frank E. En niet geheel verrassend, een gefloten deuntje. Het gebruik van laatstgenoemde effect begint sinds vorig jaar steeds vaker in platen naar voren te komen. En ook in de nieuwe van Flowrider. Witsel komt nieuw in op plek nummer 30. girls and stroke your love. is de derde single die Flowrider uitbrengt voor zijn nieuwe album Only One Rider. En dan uh, part wordt dat alweer van hem. Westkust weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een frontensysteem van het lage drukgebied Zantiepen. dat is alles boven het zuiden van Engeland. De zon schijnt daardoor vanochtend eh, af en toe, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag kan er zelfs hier en daar een buitje vallen. De matige zuidoostelijke wind die draait naar zuid en de temperatuur die eh, stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog. Bij een matige zuid- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen weer flinke periodes met zon en het blijft dan droog. De wind waait eh, zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan bewolkt en valt af en toe buien geregen. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. Temperatuur daalt weer naar een graad of 12. En zondag starten we de dag ook met wat buien maar geleidelijk gaat ook wel de zon weer schijnen. Inmiddag komt het eh, tot buien en deze buien kunnen zelfs nog eens gepaard gaan met onweer.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 In de tweede week gaan die plaat omhoog van 32 naar 28. Op 27 ertussen zittend is Licky en I Follow Rivers. En die plaat zakt van 17 naar 27. De Babysitter Circus kwam vorige week binnen. Everything's gonna be alright.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 Is anybody out there? In de zesde week gaat de plaat drie plaatsen omhoog van 25 naar 22. Volgens nog even tijd om rustig achterom te kijken. Vinden wij op 30 de nieuwe single van Flowrider en Whistle. Nieuw binnen dus op nummer 30. Vijf plaatsen winst voor Of Monsters en Men en Dirty In Een derde week omhoog naar 29. 28 is voor Avicii en Silhouettes. De plaat gaat vier plaatsen omhoog. En I Follow Rivers, die levert er 10 eh, in in de 13e week. Little Boots, Every Night I Say A Prayer gaat in de derde week omhoog van 30 naar 26. En Burning, People Help The People in de 13e week zakt de plaat van 16 naar 25. Van 29 omhoog naar 24 gaan de Babysitter Circus Everything's Gonna Be Alright. En Usher met Climax in de vierde week omhoog van 27 naar 23. Van 25 naar 22 in de zesde week Kaneen en Nelly Furtado Is Anybody Out There? En Natalia Kills, Kill My Boyfriend, die levert twee plekken in. Ze zak van 19 naar 21 in de 11e week alweer. En de vierde week voor Adam Lambert en Bruno Mars. Never Close Our Eyes. In de vierde week omhoog van 23 naar 20. There's plenty of time to sleep when we die.